dijkers met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ziekenhuizen tijdens de coronacrisis ontmoedigd... om de intensive care met extra bedden uit te breiden. Of zelfs bedden te schrappen, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant was discussie over geld de oorzaak. Na de eerste golf in 2020 trok het ministerie een half miljard uit om uit te breiden tot 1700 bedden. Per ziekenhuis werd dan afgesproken hoeveel bedden erbij kwamen... Maar ziekenhuizen die verder moesten uitbreiden... konden niet rekenen op financiële steun... omdat het ministerie te gefixeerd was op de afgesproken aantallen. Een kwart van de mbo-studenten die recht hebben op een aanvullende beurs... vraagt die vervolgens niet aan. De beurs, die kan oplopen tot 370 euro per maand... is bedoeld voor studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben... Ongeveer de helft van de mbo'ers in 2019 had recht op zo'n beurs. Maar een kwart vroeg dus het geld niet aan, zegt het Centraal Planbureau. Daardoor bestaat het risico dat studenten meer lenen dan nodig is... of helemaal niet beginnen aan een opleiding omdat de kosten ze afschrikken. Waarom studenten de beurs niet aanvragen is niet onderzocht. Het Rode Kruis heeft bij het overvolle aanmeldcentrum in Terapel tenten opgezet om asielzoekers vannacht in op te vangen. Gisteren moesten tientallen asielzoekers daar buiten onder dekens voor de hekken liggen. Het Rode Kruis noemde dat beneden elk humanitair pijl en ronduit onacceptabel zegt dat ze zich daarom genoodzaakt zag om naar Ten Apel, te gaan om zorg te dragen voor crisisopvang. Hulpdiensten hebben het lichaam gevonden van een opvarende van een binnenvaartschip dat vorige maand omsloeg. Op het schip zaten twee opvarenden. De kapitein kwam veilig aan wal, maar een man van 20 uit Urk werd niet meer gevonden. Begin deze maand besloten hulpdiensten ook om niet meer actief naar hem te zoeken. Zijn lichaam werd uiteindelijk bij een reguliere controle gevonden in de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg.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 Introduced me to them, saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye and say it's just a joke. Then you'd kiss me and I smile. Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. excuse for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for bigger apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were.